heb een oom die oom heeft een hond. Het is een pinkeneesje. Wat bij een boom dat oom Kees hem vond. Oom zei, is een weesje. Oom is net zo afgericht, evenals dat beestje. Het is net een tweelingbroer, nou alleen, sprekend in gezicht. Ja, de hond van ome Kees is een rare pinkenees. En je ziet wanneer die klok kijkt, dat die sprekend op mijn oom Gaan ze soms een straatje om, komen ze geen week weer om. Gaan ze samen aan de race, Kees en zijn pink tante vergat en vergist zich heel vaak bij de om een rondje. Laat dat ze dat het een man had geraakt en toen sloeg ze het hondje. Het dier dat beet haar de vlees in haar kuit zo'n wondje. Tante riep woest, zeg laat je het kees tot de pinken ja, de hond van ome Kees is een rare pinkenee. En je ziet wanneer die zon kijkt, dat hij spreken op mijn oom lijkt. Gaan ze soms een straatje om, komen ze geen week weer om. Gaan ze samen aan de race, Kees ze zijn pinkenee. Laat was er een tentoonstelling hier voor bijzondere honden. Oom ging er heen, te samen met het dier, ik zeg u om ombonden. Ze hebben ome Kees toen net op verscheidene gronden. Raar een hok als waakhond gezet, tot mijn grootste pret. Ja, de hond van ome Kees is een rare neef. En je ziet wanneer die sloom kijkt, dat hij sprekend op mijn oom lijkt. Gaan ze soms een straatje op, komen ze geen week weer om. Gaan ze samen aan de ring? Kees en zijn pink